Dit is Juri Stubinetski met het NOS-journaal. CDA-wethouder Wienans van Maastricht is afgetreden. Hij deed dat tijdens een extra raadsvergadering... over de gang van zaken rond de aankoop van het MVV-stadion. Wienans hield de eer aan zichzelf... toen de raad op het punt stond een motie van wantrouwen tegen hem aan te nemen. De raad was woedend dat MVV nog een schuld van 80.000 euro bleek te hebben... terwijl de raad eerder had beslist dat het MVV-stadion alleen door de gemeente mocht worden gekocht... als de club schuldenvrij was. In Frankrijk is het openbaar vervoer alvast begonnen aan een 24-uur staking... die morgen het openbare leven lam moet leggen. Het is een nieuw protest tegen de plannen van de regering... om de minimumpensioenleeftijd te verhogen van 60 naar 62... Van de treinen rijdt nog maar een kwart tot de helft. De internationale treinen, zoals de Thalys en de Eurostar, rijden wel volgens de dienstregeling. Twee weken geleden waren er ook massale demonstraties. Daar deden toen meer dan een miljoen mensen aan mee. Feyenoord heeft zich niet weten te plaatsen voor de vierde ronde van de KNVB-beker. In de Kuip verloren de Rotterdammers van Roda JC. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de verlenging miste Feyenoord nog een penalty... Roda nam daarna de strafschoppen beter. Ajax plaatste zich makkelijk voor de volgende ronde. De titelhouder versloeg MVV met 5-0. Ook PSV boekte een eenvoudige zege. Sparta werd met 3-0 verslagen. FC Utrecht won na strafschoppen van de Graafschap. Ook AZ, FC Twente, Heracles en FC Groningen zijn door naar de vierde ronde. Dan nog het weer. Vannacht helder en een graad of 11. Overdag is het eerst vrij zonnig, maar in het westen neemt de bewolking toe en volgen de buien.